Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itzinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks, PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itzinga aandelen of andere belangen heeft. Toen hij staatssecretaris werd, heeft Itzinga zijn financiële belangen op afstand gezet. Dat wil zeggen dat hij geen directe invloed meer heeft op besluiten over deze aandelen. Hij vindt zelf de zaak verder een privé kwestie. Albert Heijn haalt per direct verpakte rode druiven uit de winkels... omdat ze te veel van het gewasbeschermingsmiddel Etefon bevatten. Volgens Albert Heijn kan het gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gaat om pitloze rode druiven in verpakkingen van 250 en 500 gram. De supermarkt roept klanten die de druiven hebben gekocht op om de druiven niet te eten en terug te brengen naar de winkel. Archeologen hebben in Zuid-Engeland aan de kust bij Bournemouth een houten schep uit de bronstijd opgegraven. De eikenhouten schep van zo'n 3500 jaar oud is erg goed bewaard gebleven. Het gereedschap kon niet verrotten doordat het duizenden jaren in de drassige grond lag. De schep is een van de oudste houten voorwerpen die ooit in Engeland zijn gevonden. Voetgangers in New York mogen voortaan door rood licht lopen en buiten een zebrapad oversteken. Het steed dat het plan indiende zegt dat iedereen in New York dit toch al doet... en dat ruim 90% van de boetes hiervoor worden uitgedeeld aan zwarte mensen en Latino's. De nieuwe wet waarschuwt wel dat voetgangers buiten het zebrapad geen voorrang hebben. En ook ben je als voetganger nog steeds aansprakelijk als je in dat geval een ongeluk veroorzaakt.